Er zijn inderdaad aanbiedingen, maar uh, ja, prioriteit is wel eh, veranderd. Ik ben net moeder geworden. gaat hartstikke goed, hartstikke blij. Het gezin gaat goed. Alles moet perfect zijn, wil ik doorgaan met voetballen. Dus... Ehm, ik ben nog aan het kijken of dat perfecte plaatje er gaat komen. Alleen eh, op dit moment nog eh, nergens getekend. Ja, en dat gaat ze dus ook niet meer doen. Lieke Martens speelde 160 keer voor het Nederlands elftal en werd daarmee Europees kampioen. Ook won ze bij FC Barcelona de Champions League en de Gouden Bal. De zwaarst bewapende afdeling van de politie moet steeds vaker in actie komen bij personen met verward gedrag. En dat terwijl die DSI-afdeling er eigenlijk is voor terreursituaties en gijzelingen. Deze DSI-baas vertelt hoe gevaarlijk situaties met mensen die verward gedrag laten zien kunnen zijn. Er is regelmatig sprake van explosiegevaar, steekwapens. Ik heb meegemaakt dat eh, iemand met een machette op me afkwam hakkend. Eh, dus het moment dat wij geweld moeten gebruiken om zo'n casus te beëindigen. Dat moment willen we eigenlijk opschuiven eh, omdat ja, het liefst willen we dat niet. daarom wil hij dat de mond vaker als wapen wordt ingezet. Oftewel praten, kalmeren en geruststellen. Maar ook vindt de politie dat de regering moet, meer moet investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Zodat mensen minder snel in de problemen komen. En veel lawaai bij protesten over de situatie in Gaza. Zo net om 12 uur werd op verschillende plekken in Nederland op pannen en potten geslagen. Omdat veel mensen vinden dat het kabinet echt moet zorgen voor meer sancties tegen Israël. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij een theaterbedrijf in Utrecht waar ze meededen aan het protest. Wat zou u willen dat er nu gebeurde? Dat ze maatregelen nemen. Dat ze stoppen met overleggen. We moeten nu gewoon, we lopen een stukje Ja, het is veel geluid. Uh, <laughs> dat ze nu eh, ingrijpen en dat ze iets gaan doen. Eh, dat gepraat in Europa, met elkaar overleggen over woorden. Elke seconde, elk uur, elke dag telt. Dus er moet nu iets gebeuren. Het weer op de meeste plekken droog.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 On a boat that's bound for hope, I left you in the queue. With the shouts and waving, taunting, flaunting, friends that screw. set up. watch the day passing by your door Powerless to change his cause Your feet fixed to the floor When all the people you thought you knew Are changing more and more Even the girl you thought would see, see van Zandvoort.